4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het bestand tussen Israël en Hamas dat gisteravond van kracht werd... lijkt stand te houden. In het eerste uur werden er nog enkele raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd... maar sindsdien is het voor zover bekend rustig. De VN-veiligheidsraad is blij met het bestand. In een verklaring heeft de raad beide partijen opgeroepen... het bestand te blijven naleven en met elkaar in gesprek te blijven. De Veiligheidsraad prees VN-topman Ban Ki-moon voor zijn inspanningen... Ban was deze week in het Midden-Oosten om druk uit te oefenen op Israël en Hamas. Bij bomaanslagen in Pakistan zijn gisteren meer dan 20 doden gevallen. Dat gebeurde bij religieuze bijeenkomsten van Sjiïten. De zwaarste aanslag was in Rawalpindi, waar het Pakistaanse leger zijn hoofdkwartier heeft. Daar vielen zeker 13 doden, maar sommige media hebben het over 20. Daarnaast waren er aanslagen in de steden Karachi en Quetta, waarbij acht doden vielen. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de laatste tijd zijn er vaker aanslagen gepleegd op Sjiïtische doelen. Die waren het werk van Soenitische extremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Een Congolese generaal heeft wapens verkocht aan rebellengroepen die worden beschuldigd van massaslachtingen. Dat zeggen onderzoekers van de VN. In hun rapport staat dat de generaal een netwerk leidt dat jachtmunitie verspreidt onder gewapende groepen en stropers. Ook heeft hij honderden AK-47-geweren verkocht aan de rebellengroep Niatura in het oosten van Congo. De groep M23, die dinsdag de stad Goma veroverde, zou geen wapens van de generaal hebben gekocht. Het leger van Congo is berucht om zijn gebrek aan discipline. De VN en buurlanden zullen de druk op president Kabila opvoeren om zijn leger grondig te hervormen. Het weer, het is bijna overal droog en de wind neemt af, minima rond 5 graden. Overdag zonnige periode en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Goedemorgen. Met Hubert Mol. 1968. Als je gaat kijken op internet, op Google... dan zie je bijvoorbeeld staan dat hij werd uitgebracht op grammofoonplaat. Zo lang is het geleden dat dit liedje werd uitgebracht. 1968, maar nog steeds geweldig om naar te luisteren. Het is ruim zes minuten over vier. Goedemorgen en van harte welkom. Het is de VARA op Radio 1. Het is het ochtendhumeur van UBMol... dat je misschien toch nog een beetje blij kan maken. En het was Paul van Gelder tussen 2 en 4. En nu tussen 4 en 6 uur is dit gedeelte van het programma... De Nacht Klinkt Anders. Zonder Hulkoeners, want die schijnt verbannen te zijn naar Argentinië. Ik weet niet hoe lang dat hij daar blijft, maar ze hebben hem daar een mooi plekje gegeven. En moet er maar eens even rondkijken. En misschien is het iets voor hem, dat weten we niet. En misschien is hij verplicht daar te blijven, is hij daar heen gestuurd... omdat hij wat rust moet hebben. Niemand weet hoe het precies zit. Maar hij is in quarantaine en gaat over een enkele tijd, enkele weken hier weer verschijnen. Nou, goedemorgen. Dit is het gedeelte van dit programma De Nacht Klinkt Anders. Het is te volgen via het internet en je kunt het ook gewoon volgen via de radio. Wat gaat er gebeuren deze nacht? Het is een heel stapeltje cd's dat ik heb meegebracht. En die ga ik allemaal even erheen rossen voor je. En dat kan nooit de bedoeling zijn, dat een plaat op deze manier begint. Dus dan moeten we even gaan bekijken hoe dat we dat kunnen veranderen. Het is een liedje dat we kennen van Brian Ferry en Roxy Music. En dat begint zo. Het is de Same Old Ferry, zijn bandje Roxy Music, ten tijden van Pukkelpop... dat het daar ellendig afliep, had hij nog zijn optredens. En daaruit kunnen we concluderen dat hij nog steeds optredens heeft... dat hij nog steeds overal in de wereld zijn beetje te vinden is. Het bandje Roxy Music. En dit was The Same Old Scene. Get Lost is een liedje van Herman Brood. En het wordt regelmatig vertolkt door Bertus Borges. Bertus Borges was de directeur van de Rock Academie in Tilburg. Heeft een eigen theaterprogramma. En in dat theaterprogramma vertelt hij over de muziek van Herman Brood. En vertelt ook over het leven dat hij ooit eens had met Herman Brood. Het muzikale leven met Herman Brood. Nou heeft Bertus Borges ook een dochter. Dat is Nova Borges, ook afgestudeerd aan diezelfde academie uiteraard. Nova Borges heeft een singeltje uitgebracht, Get Lost. Dat is het liedje dat je kent van Herman Brood. Maar ze heeft het een beetje veranderd. Het klinkt allemaal een beetje jazzy. En het was ook een gedicht, of als gedicht werd het voorgedragen voor Anton Corbijn... toen hij een mooie prijs kreeg. Cultuurprijs. En Bonen las het voor. Maar dit is het met muziek. Get Lost. Every day you see, if you're a star like me, endless line of people. Some love you, some hate you. So only try to make a fool out of you. But every once in a while, someone's passing by. You just can't get out of your mind. beetje jazzy gemaakt door Novus Borgers. Nova Borgers treedt op met pa Bertus Borgers en met hun peer. wat die is er dan ook bij. En overal zijn ze in het theater te vinden. En dan wordt er gesproken over de muziek van Herman Brood. Het is de nacht, klinkt anders bij de Varen op Radio 1. Dus, dan moet hij ook een beetje anders klinken. Het was Otis de Tune van de Nationale Hitparade. Presentatie Frits Spits. Maar van oorsprong een liedje van Weeks Company... En de titel luidde Joho, Joho, Joho, Joho. Joho. Het was een dance classic. En dat houdt in dat zo'n liedje eindeloos kan doorgaan. En er waren verschillende cd'tjes van die dance classics. En daar was de een nog langer dan de andere. Allerlei soorten remixen werden dan op cd gezet die verschenen. En zo hebben ze die dance classics tot in den treuren weten vol te houden en weten te produceren. Het plaatje als zodanig vond ik vroeger helemaal niks. Maar toen ik erachter kwam dat de B-kant, dat was dan met een vanilleplaatje, werd gebruikt als tune bij Frits Spits, de nationale hitparade... vond ik het helemaal geweldig. Toen dacht ik, nou moet ik een plaatje hebben. En dat gebeurde wel vaker in die tijd. We praten dan over de jaren 80. Zo'n beetje denk ik dat een B-kantje werd gebruikt als tune voor een radioprogramma. Uitgemolken door allerlei discjockeys. En dat geldt ook voor dit liedje. Afkomstig van de band Solution, een Nederlandse band, had een heetje met It's Only Just Begun. En ook hiervan was het achterkantje instrumentaal. En dat was dus ook de tune voor veel radioprogramma's. Tegenwoordig worden ze aangekocht. Ga je gewoon naar een jingle maatschappij en dan wordt er iets in elkaar gepoept. Maar dit is toch even anders. beetje onduidelijk waar deze nou voor werd gebruikt. Ik kreeg net via Twitter te horen dat het een tune was van de top 40. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik weet dat er verschillende radiozenders waren in mijn buurt. Vooral van die lokale piratenzenders. En die hadden dit ook ontdekt, want die wilden tegengas bieden. Tegengas, tegen Radio 3, Hulversum 3 heette dat toen omdat daar de EO zat op woensdagmorgen en woensdagmiddag, dat weet ik helemaal niet meer. En alleen maar Veronica op vrijdagmiddag en de Vara dinsdag vonden ze helemaal niks. En maar ze gingen wel af en toe wat plaatjes draaien... die ook daar werden gedraaid bij die grote mensenomroepen. Want dit was een tune voor heel veel radiozenders. De band Solution. Bij mij weten zijn ze er nog steeds. Of toen dan treden ze nog wel eens even op, bij gelegenheid. En dit was, voor degene die het dan wil vinden... It's Only Just Begun. Neil is van de producers, Trevor Horn en Lol Cream. Lol Cream van Tennessee En Trevor Horn van de Buggles, Video Kill the Radio Star en zo meer en zo meer en zo meer. Tezamen de producers van een nieuwe plaat. In moonlight over The moon shines on islands like jewels on dark water, shines on airliners, Learjets and cars. and such lights shine with the stars week verschijnt het album van deze mannen, de producers Lol Cream en onder andere ook Trevor Horn, die we kennen als producer van Frankie Goes to Hollywood, Relax and The Power of Love. Achter de bandjes ABC, achter Grace Jones, noem het allemaal maar op. En Lol Cream van Godby in Cream. En we kennen hem van 10 En hier nog eens even te beluisteren op dit plaatje... dat ter promotie dient van het album dat volgende week verschijnt... Made in Basing Street van The Producers. Hoe anders noem je dan jezelf? oude filmmuziek op plaat gezet, op een cd'tje gezet wat het En de Bouwhunks, die staan dan bekend dat ze van die hele oude filmmuziek maken. Dit waren de Chesterfield Arrangements. Muziek van tussen 1937 en 38 en 39 zo'n beetje. Op een prachtig cd'tje gezet. En de nacht klinkt anders, dus moeten we ook de naam van het programma even hier aan doen. Door net wat anders te zijn en net wat anders te draaien dan je normaal gesproken op dit tijdstip zou horen... of op de radio zou kunnen beluisteren. Het is de Vara op Radio 1. Goedemorgen zeg, half vijf. Of goeienacht. Zit je nog aan een biertje, aan de bitterballen? Is het laat geworden? Of is het hartstikke vroeg en ben je nog een beetje aan het uitrekken? Sta je nog te geeuwen? Dan ga je even een broodrammetjes meer. Alles mag. Tot vanmorgen 6 uur. Blijf lekker luisteren. Center we nou eens voor één keer de nacht en de dag zouden omdraaien... dat datgene wat in de nacht gebeurt, als we dat nou eens even overdag uitzenden... zou de wereld er dan anders uitzien? Of zou dat de wereld op zijn kop zijn? Overal hebben ze eens een beetje gespeeld, Dosi Jazz Festival. In Tivoli, eh, bedenk het allemaal maar. Lowland, eh, de Melkweg, Paradiso. Overal hebben ze gestaan. Deze Wicked Jazz Sounds Band. En dit was het album The Biggest Sin. Verschenen inmiddels alweer in 2009. Fagan liet onlangs nog van zichzelf horen door een album uit te brengen. Dit was hem met The Royal Scam, het album van Steely Dan. Twee intellectuelen uit New York zorgden voor jazz. En die jazz kwam dan ook nog eens in de hitparades. Dat was helemaal een unicum, dat dat gebeurde ooit eens. Lang geleden. Nog even vertellen deze morgen dat we een special hebben. Een special rondom Jacques Mees. Jacques Mees heeft een album uitgebracht, Thin Line... en heeft eerder drie stukken gespeeld voor mij in de studio. Die heb ik opgenomen. En ik had een gesprekje met hem en daar hoor je zo meteen meer over. En wat ook leuk is om te vertellen, als je van jazz houdt... Marcus Miller staat in 013 Tilburg op 27 november. En ik had ook met hem alvast een gesprekje over zijn jong verschenen album... en over ons en over nou, alles wat mij zo'n beetje bezig hield. Daarover ook later in dit programma allemaal meer. Op deze vroege morgen bij de VARA op Radio 1. Angel in the Morning is van P.P. Arnold... met een liedje van Chip Taylor. There'll be no strings to bind your hands... not if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand... for it was I who chose Just Call Me Angel in the Morning van Melly Rush. liedje van Chip Taylor. Melly Rush die maakte het groot hier in Nederland. Deze P.P. Arnold was een van de iCats. Van Ike Tina Turner. De Frogats, juist. René Vroger, dat heeft hij niet zo ontwikkeld. Dat heeft hij afgekeken van Ike Turner, de i Zij zong mee op de achtergrond van Ike en Tina Turner. En ze werd onthaald door Mick Jagger. Die heeft ervoor gezorgd dat ze in Engeland een platencontract kreeg... want hij was overtuigd van de kwaliteit van deze zangeres. En ze stond ook regelmatig in het voorprogramma van de Rolling Stones. Jacques Mees, Tilburger, heeft een nieuwe cd gemaakt. Verleden keer kwam hij op de proppen met een album... helemaal in het teken van Bob Dylan. Dat imago, dat heeft hij nog wel steeds. En ja, ik heb al slechter gehoord. Verder hoorde mij niet over klagen. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt, Thin Eyes, Jacques Mees. Hij nam drie liedjes voor me op en ik sprak met hem. fools stand below and in the streets. And Eddie's got kicked out of his house. The sound of the born with a big mouth. There's something running in his vein, and soon that thing will kill his brain. Don't you give Fast Daddy a gun? never forgot what you have done. The pain and the anger in his eyes won't fool you and tell you no lies. Don't you start on him, you better be wise. Don't you start on him, you better think twice. when he rang his mother's door. Hey, mama, i am not your son anymore? I took my kids, must I always be strong? I was out running from the cops too long. I just wanna lay down, won't do no wrong. Well, Eddie's got a heart of a child made of gold a broken hearted soul from a broken home. Stealing from the rich and give it to the poor. He knows all the tricks of slipping to your back door, but soon he can't make it anymore. Now don't you give fast Teddy a gun. He never forgot what you have done. The pain and the anger in his eyes won't fool tell you no lies. Don't you start on him, you better be wise. Don't you start on him, you better think twice. wondering where to go. He finds a place to hide from the cold. He's a 36, but he looks too old. He thinks he is the sound of the south, strongest man with the biggest smile. Don't you give fast out of your gun. He never forgot what you have done. The pain and the anger in his eyes won't fool tell you no lies. Don't you start on him, you better be wise. Don't you start on him, better think twice. Don't you start on him. denk dat het eh, precies een jaar geleden is met mijn cd eh, Shooting Star. Ja. Wij weten toen, dat staat me erbij, dat je helemaal in de sfeer zat van Bob Dylan. Ja, dat zou je nooit kwijtraken, denk ik. Ik denk het niet, nee. En eh, zelfs is het nog een beetje terug te horen. Iets minder als voorheen op mijn nieuwe cd. Wel allemaal eigen liedjes geworden. Maar ben je daar bewust mee bezig geweest dat het nu dan wat minder Bob Dylan is? Ja, het zijn toch mijn eigen liedjes. En ja, je hoort natuurlijk wel dat ik daardoor beïnvloed ben. Maar ik probeer wel echt mijn eigen stem en eh, sterker mijn eigen eh, akkoorden eigenlijk te zoeken om te gebruiken. Hoe gaat dat proces bij jou, die eigen liedjes? Nou, ik ben eh, na de tijd van het Bob Dylan verhaal ben ik eigenlijk heel veel gaan schrijven. Ik ben een tijd in Ierland geweest toen en daar heb ik heel veel geschreven. En allemaal over zaken die eigenlijk, ja, die eigenlijk een paar jaar in mijn geest hebben rondgedoold. En die eigenlijk geen tijd hebben gehad om om opgeschreven te worden, die zijn eigenlijk, eh, ja, eigenlijk in een, zeg maar een half jaar zijn die, eh, op papier gezet. En ging dat als het ware vanzelf? Ja, en het blijft eigenlijk nog doorgaan. Ik had net zo goed een dubbel cd kunnen worden. <laughs> een hele ja. box kunnen maken. ja, precies. Is het iets, wat iets over je zegt? Nou, ook over mij, maar ook over eh, situaties die ik meemaak. En nou, gevolgen van, het, van dingen opzoeken in het leven. En gewoon ook dingen verwerken eerlijker kan niet, eh, Hubert. Het is gewoon echt eh, live opgenomen in een studio. De Triple Moon Studio in Oosterhout. En eh, het is met publiek gedaan dus. En het is zo eerlijk als maar zijn kan. En wilde je dat ook man alleen met gitaar. En dat wou ik echt zo een keer doen, joh. Hey dear daddy, why did it take you so long? to let me know you love me. Now you're dead and gone. Was it so hard for you to say, or didn't anyone tell you that you were special just like me, your son? Oh, I love you more than when you were alive since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, you sneaked out of heaven's door. Well, they all came to get you, and you said it was good. Your brothers and your sisters showed you the way to the land of God, where you always used to fear. The promise came true on your dying day. Oh, I love you more than when you were alive, since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, you sneaks out of heaven's door. So I believe there must be heaven after all, for no longer I'll my name, but it's time for a while to say goodbye. Oh, I love you more than when you were alive. Since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, you sneaked out heaven's door. For a minute, this sneaked of heaven's door. For a minute, this sneaked out of heaven's door dit vinden de mensen natuurlijk ook wel heel uh, mooi om ja, de, de echte Jacques Meesterels te horen. Ja. ja. En wat zijn nou verder je plannen? Want nou is de CD die lichter en dan? Nou, ik eh, heb eh, wat optredens. Je kunt alles eigenlijk vinden op uh, eh, jacquesmees.com. En mijn presentatie is een paradox. En dan speel ik al meteen weer met een keyboardspeler en een contrabassist. Ik heb ook een support act, dat is Stefan van der Zanden. En dat is op 16 december. Maar dat kunt je ook allemaal op de site vinden. If you want to find a dollar, you gotta work hard for that. You just can't wait for someone to come while you rest on your back. throw money at your lazy ass and in your lap. If you wanna win a pony race, you gotta buy a ticket for that. Oh no, you can't gamble if you stay right where you're at. Cause no one's gonna give you any winnings on the track. That's right. Well, if you wanna have a woman, man, you gotta get out of bed. Gotta shave and get a job and comb that hair back. Put on a clean shirt and smile everywhere you're at. Well, if you wanna play music, you gotta get a guitar in tune. If you're looking for fame, you better bring them all home too. Cause there ain't no money if you can't sing the dollar blues. get a guitar in tune. That's right. Oh, if you're looking for fame, you better bring him on home too. Cause there ain't no money if you can't sing the dollar blues. Oh, there ain't no money if you can't sing the dollar blues. Jacques Mees. speelde het voor mijn live. Drie liedjes en dat staat allemaal op zijn nieuwe cd die net is uitgebracht. heeft er van alles over verteld. Dat album dat heet Thin Eyes en is vanaf heden te verkrijgen. Dat kan via zijn site. Jacques Mees. Gemakkelijk te vinden. De band Cloud Machine. Het is het jongst plaatje van de band Cloud Machine. En wat jammer dat het nog geen dit is geworden. Maar wat dit is, kan er altijd komen. Dus misschien moeten we ze tijd geven. De een heeft wat meer tijd nodig dan de ander om zich te kunnen ontwikkelen, om te kunnen groeien. En ze hebben al zoveel mooie cd's op een naam te zetten. En dit is dan het jongst plaatje van een prachtig album dat onderweg is. Dat zometeen het levenslied gaat zien. En zo gauw dat album er is, zo gauw dat het in mij bezit is... dan ga ik het zeker voor het voetlicht brengen. Dit uur is voorbij. VARA Radio 1. Maar niet meteen een huilen uitbarsten. Er is zometeen nog een uur te gaan. Zo dadelijk, tussen 5 en 6.